De Wolthuis met het NOS Journaal. De Mexicaanse autoriteiten hebben 43 studenten officieel doodverklaard. De studenten verdwenen op 26 september na rellen. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat ze ontvoerd, gedood en verbrand zijn. Justitie baseert zich op een bekentenis van een lid van een drugskartel. De verdwijning leidde afgelopen maandag en in de maanden daarvoor tot grote protesten in Mexico. Volgens de betogers is de verdwijning van de studenten het bewijs dat de overheid corrupt is. Ze houden de autoriteiten verantwoordelijk voor de verdwijning en de moord. Apple heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een recordwinst geboekt. En dat komt vooral door de populariteit van de iPhone 6 en 6 Plus. Die werden in september geïntroduceerd. Apple verkocht van oktober tot en met december bijna 75 miljoen iPhones. Bijna 50% meer dan een jaar daarvoor. Wel werden minder iPads verkocht. KLM blijft zijn eigen kasgeld beheren. Air France wilde dat dat bij de holding in Frankrijk zou gebeuren. Maar onder meer de ondernemingsraad van KLM was bang dat dat geld dan zou wegvloeien naar de verliesleidende Franse tak van het bedrijf. Vandaag is tijdens topoverleg besloten dat dat kasgeld in Nederland blijft. Morgen praat de Tweede Kamer over de financiële zelfstandigheid van KLM. Staatssecretaris Manveld waarschuwt dat haar invloed met 6% van de aandelen beperkt is. De politie heeft in opsporing verzocht nieuwe informatie naar buiten gebracht over de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op 1 januari 2014 van dichtbij neergeschoten bij zijn huis. Het was al bekend dat de kogels waarschijnlijk voor iemand anders bedoeld waren. De politie denkt nu te weten dat het eigenlijke doelwit van de aanslag te maken had met een mislukte drugsdeal eind 2013.